Annette Schut met het NOS Journaal. Hezbollah heeft de dood van commandant Ibrahim Akil bevestigd. De man werd gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Israël claimde gisteren bij de aanval in Libanon... zeker elf Hezbollah-commandanten te hebben gedood. Hezbollah heeft niet bekendgemaakt of er ook andere hooggeplaatste leden onder de doden zijn. De Amerikaanse militair Travis King, die vorig jaar overliep naar Noord-Korea... is in zijn eigen land veroordeeld voor deserteren. King werd twee jaar geleden uitgezonden naar Zuid-Korea. Daar kwam hij vanwege mishandelingen in de gevangenis terecht. Hij zou het land worden uitgezet, maar wist vlak daarvoor te ontsnappen. Een dag later bleek hij in Noord-Korea te zijn. King werd twee maanden vastgehouden door, door Noord-Koreanen. Na wekenlange onderhandelingen werd hij vrijgelaten. Het COA hoopt dat de spreidingswet er toch komt. Volgens de voorzitter zijn de migratieproblemen met de wet goed te bestrijden. De spreidingswet is begin dit jaar ingevoerd, maar het nieuwe kabinet wil er nu al vanaf. Gemeentes worden dan niet meer gedwongen asielzoekers op te nemen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al tijden overvol... waardoor mensen soms s avonds laat op stel en sprong naar andere gemeenten moeten worden gebracht. Volgens het COA is de spreidingswet nodig om rust te creëren. Een vliegtuig van Scandinavian Airlines heeft een noodlanding gemaakt... toen bleek dat er een muis aan boord was. Het toestel was opgestegen in de Noorse hoofdstad Oslo... en was onderweg naar Malaga. Toen boven Denemarken de maaltijden werden rondgebracht... sprong een muis uit een doosje eten. Het vliegtuig moest zo snel mogelijk landen... en week uit naar de luchthaven van Kopenhagen. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij... is dat een standaardprocedure... Knaagdieren vormen een risico in vliegtuigen, omdat ze aan kabels kunnen knagen.